Moutschreurs met het NWS Journaal. Op veel plekken is wateroverlast ontstaan door zware onweersbuien die over het land trekken. In Limburg zijn veel straten onder water gelopen. Onder meer in Kerkrade en Landgraaf. In Roermond staan huizen blank. Het onweer trok vanuit het zuiden ook over andere delen van het land. Onder meer uit Rotterdam, Vianen en Amsterdam kwamen meldingen van wateroverlast. Ook delen van België en Duitsland kregen te maken met zware buien. Het streekvervoer ligt twee dagen plat door een staking. Vandaag en morgen rijden geen streekbussen en regionale treinen. De bonden onderhandelen al ruim een half jaar over de werkdruk en loonsverhoging. De werkgevers probeerden de werkonderbreking met een kort geding tegen te houden, maar de rechter oordeelde dat de staking door mag gaan. Volgens de bonden is het nu het juiste moment om het werk neer te leggen. Vanwege de meivakantie zijn minder mensen aan het werk, ook zijn de examens nog niet begonnen. Nog altijd houdt een grote meerderheid van de Nederlanders op 4 mei om 8 uur s'avonds twee minuten stilte. Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt dat bijna 8 op de 10 Nederlanders meedoen aan de dode herdenking. Volgens de onderzoekers is er nog altijd een groot draagvlak voor het herdenken van 4 en 5 mei. Ruim driekwart is het oneens met de stelling dat de herdenking uiteindelijk mag worden afgeschaft. De FIOT onderzoekt dochterondernemingen van SHV, het grootste familiebedrijf van Nederland. Ze worden volgens NRC onder meer verdacht van omkoping en oplichting. Een van die bedrijven is Mammoet. De transportonderneming wordt verdacht van omkoping. Moederbedrijf SHV is opgericht door de familie Ventener van Vlissingen, een van de rijkste van Nederland. Het weer zware buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten.